Renate Kok met het NOS Journaal. De agent die terechtstaat voor de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... handelde niet volgens het protocol van het politiekorps van Minneapolis. Dat zei de politiechef van de stad in zijn getuigenis... tijdens de zesde dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak. De agent Dirk Chauvin drukte vorig jaar mei ruim negen minuten zijn knie op Floyds nek... die dat niet overleefde. De verdediging van Chauvin wijt de dood van Floyd onder meer aan zijn drugsgebruik. De agent wordt verdacht van moord zonder voorbedachte raden en doodslag. De zaak zal waarschijnlijk nog de hele maand april voortduren. De coronasituatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC is nog steeds ernstig, maar wel beheersbaar. Dat zei de medisch directeur tijdens een persconferentie. Hij zei ook dat er de afgelopen dagen meer ruimte is gecreëerd voor opvang van coronapatiënten, ook op de intensive care. En dat er enkele patiënten naar Aruba zijn overgeplaatst. Verder is er hulp van Nederlandse artsen en verpleegkundigen en zijn er meer onderweg. De regering van Curaçao wil ondertussen haast maken met vaccineren. De bedoeling is dat eind deze maand iedereen op het eiland de eerste coronavaccinatie heeft gehad. De Russische oppositieleider Navalny is binnen de strafkolonie waar hij vastzit overgeplaatst naar een medische afdeling. Volgens de federale gevangenisdienst komt hij met een luchtwegaandoening. Navalny meldde zelf via Instagram dat hij samen met drie medegevangenen naar de ziekenboeg is gebracht. Vorige week ging hij in hongerstaking om zo af te dwingen dat hij door een onafhankelijke arts wordt onderzocht. Air France KLM gaat morgen nieuwe aandelen uitgeven, meldt persbureau Reuters. Het bedrijf kreeg vorig jaar ruim 10 miljard euro aan steun van de Nederlandse en Franse staat in de vorm van leningen en garanties. Het luchtvaartbedrijf wil een deel van die leningen omzetten in eh, leningen die voor aandelen kunnen worden ingeruild. Het weer, winterse buien en kans op gladheid. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag ook veel winterse buien, mogelijk met onweer en windstoten.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 This is the day. Just When i love live for. fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. is the moment, the greatest moment. Maak me dat naïef. Oh wel, alle schade is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Doe nog langer zonder je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan twinnen als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoezo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker van je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. satelliets, mooi in het whisky. I've brought you an album with a song. ritme, ritme. van ZFM. You're my bulletproof vest when it's getting dangerous. Always make me feel blessed, you're my guardian angel.